Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De agent die op een jonge boer schoot bij een boerenprotest vorig jaar... hoeft van het Openbaar Ministerie niet de cel in. De jongen probeerde een blokkade in Heerenveen te omzeilen... en de agent schoot toen in de richting van de trekker. Er is een voorwaardelijke celstraf tegen de agent geëist. En dat wil zeggen dat hij niet meteen de bak indraait, vertelt verslaggever Matthijs van der Wiel. Maar eh, dan eh, hangt hem dit boven het hoofd. Een jaar lang mocht hij opnieuw in de fout gaan. Dat is niet de verwachting. Deze man is een, eh, een heel ervaren politieagent die al 45 jaar in dienst was... en al bijna tegen zijn pensioenleeftijd aanzat. De agent zegt zelf dat hij schoot omdat hij bang was dat de jongen op politiemensen en omstanders zou inrijden. Het Israëlische leger heeft volgens Al Jazeera vier ziekenhuizen in de Gazastrook omsingeld. Tanks zouden de wegen naar buiten blokkeren. Volgens het leger zitten er tunnels, tunnels van Hamas onder de ziekenhuizen. hulporganisatie De Rode Halve Maan zegt dat er hard wordt gevochten bij één van de ziekenhuizen. Volgens de organisatie nemen Israëlische sluipschutters het ziekenhuis onder vuur. En daar zou al minstens één dode bij zijn gevallen. De partij van Pieter Omtzigt gaat meedoen aan de Europese verkiezingen volgend jaar. Volgens Omtzigt wordt er nog nagedacht over een kandidatenlijst en een verkiezingsprogramma. Een nieuw sociaal contract heeft sinds vandaag ook een jongerenafdeling. Ken je de Fremantle Highway nog? Dat is het vrachtschip dat afgelopen zomer op de Noordzee in brand vloog. Verschillende bedrijven willen dat uitgebrande schip nu kopen. Het schip ligt in Rotterdam, waar het klaargemaakt wordt om gerepareerd te worden. Op dit moment is er een tekort in autoschepen wereldwijd. De, de tijden om schepen te, te bouwen duurt natuurlijk jaren. En daarom eh, is dit schip relatief makkelijk eh, een goed begin om weer mee verder te gaan. Het opknappen van het schip gaat nog wel een paar maanden duren. Het weer bewolkt en langs de kust buien, lokaal ook met onweer. Ook in Brabant en Limburg valt de regen. Het is zo'n 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan ongeveer 10 files. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Amsterdam richting Utrecht... tussen Maarsen en Knoop het Rijn 10 minuten oponthoud. A4 van Amsterdam naar Den Haag voor Roelevaretsveen 10 minuten. Op de A9 Amstelveen richting Den Helder tussen Akersloot en Heilo bijna 10 minuten.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 The girl's taking up my time, had to hit her with a line. So told her I can't wait to freak phone. She talking about why the my ass ain't at home. Had to tell her I was stuck in some brand new business I was all tied up. Told the girl I was late, I had to rhyme. I gotta be backstage at a quarter past nine. Telling me to change my mind. She like Britney Spears, baby, hit me one more time. I can't be late, the girl's taking up my time.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 Bij een luchtaanval op een school in Gaza-stad zijn 50 doden gevallen... zegt de directeur van het grootste ziekenhuis daar. De slachtofferaantallen zijn nog niet onafhankelijk bevestigd. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat vluchtende Palestijnen... ondanks de humanitaire corridor worden aangevallen door Israëlische tanks. Het zou gaan om aanvallen op de hoofdweg van het noorden van de Gaza-strook naar het zuiden... die veilig zou blijven. Nieuw sociaal contract, de partij van Pieter Omtzigt... gaat volgend jaar ook meedoen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement. Dat werd vandaag duidelijk op de eerste ledendag. En het weer blijft vanavond wisselvallig, met vooral in het zuiden veel buien. Morgen opnieuw regen, maar wel minder dan vandaag en het wordt een graad of 10. 106.9 ZFN you're gonna have to show all your moves check it not your mouth with your blah blah blah.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 Boy, come get my rocks off. Come put a little love in my glove box. Yeah. Wanna dance with no pants on? Meanie in the back with a jacket, of the jukebox. Cut to the chase, kid, cause I know you don't care what my middle name is wanna be naked and well, you're, you're wasted.